voor spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. De baas van Render Henk Kuipers is opgepakt. Hij wordt verdacht van zware mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschriften. Kuipers zou zeker acht motorclubleden hebben mishandeld en afgeperst... omdat die zich volgens hem niet aan de clubregels hielden. Veel slachtoffers durven volgens het Openbaar Ministerie geen aangifte tegen Kuipers te doen omdat daardoor het onderzoek lastiger wordt, roept het OM slachtoffers van de No Surrender leider op om zich alsnog te melden. De politie heeft ook een man van 59 uit Sneek opgepakt. Hij zou de No Surrender baas hebben ingezet voor het oplossen van zakelijke conflicten. De grootste problemen met het winterweer zijn voorbij, maar weggebruikers moeten nog steeds rekening houden met winterse omstandigheden. Op sommige plekken kan het nog glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. De ANWB adviseert om extra reistijd in te plannen. De NS heeft vanochtend de normale dienstregeling weer opgestart... maar dat betekent niet dat alle treinen volgens schema rijden. Het kan nog gebeuren dat treinen uitvallen of niet tot de eindbestemming rijden. 9 op de 10 basisscholen zijn vandaag gesloten vanwege de lerarenstaking, dat schatten de organisatoren. De staking werd pas vorige week aangekondigd. Daardoor was het volgens ouderorganisaties lastiger om opvang te regelen dan bij de vorige staking. De leraren staken omdat ze een hoger salaris en een lagere werkdruk willen. Het kabinet heeft al ruim 700 miljoen euro extra toegezegd, maar de stakers eisen minstens het dubbele. Het leven in Nederland is in de afgelopen 25 jaar op vrijwel alle fronten beter geworden. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nederlanders hebben meer geld, leven langer, zijn beter opgeleid, hebben vaker werk en kunnen vaker op vakantie. Bovendien is er minder misdaad en hebben we meer vertrouwen in de politie. Wel is het aantal mensen dat in armoede leeft toegenomen, zegt het SCP. Het weer, dooit licht, maar het kan nog glad zijn. Het wordt in de loop van de dag 2 tot 5 graden... met enkele winterse buien en soms zon. Vanaf morgen iets warmer en wisselvalliger. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam nog een half uur vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. 40 minuten op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. A4 Den Haag-Amsterdam, drie kwartier vertraging tussen Hoogmade en Hoofddorp. De rechte rijstrook is waarschijnlijk om half negen vrij. A4 Amsterdam-Den Haag is ook al niet veel beter tussen Roelofarensveen en Leidsendam. 12 kilometer, 1 uur vertraging. En nog meer eh, vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, 7 kilometer file. Op de A7 Dam. de spitstrook is tot na de ochtendspits waarschijnlijk dicht door ijsvorming. Tussen afrit Averhoorn en Knoop Zaandam 23 kilometer en anderhalf uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen Knoop het Rijn en Woerden 20 minuten over 9 kilometer door bergingswerkzaamheden.